bloed uit Brabant krijgen, kut! Wat Dus ik ging naar de snackbar met een pilsje uit de blij. Je met een mootje bakbouw en een mankie erbij. Doe dan met nog een als Binky, hij zei was daar voor troep. Een frikandel zat deze of de wel de met poep. Hij zei 22 euro, ik bra moet je kut! Twee pilsjes in de hand, met mijn vrienden in de kroeg. Ik neem er nog maar acht, want ik moet werken morgen vroeg. Loop grijs in Toverstraat, schreeuw longen uit mijn strot.